3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Brezand stakende vrachtwagenchauffeurs op te heffen. De chauffeurs blokkeren al dagenlang snelwegen vanwege de hoge dieselprijzen. Door de blokkades ligt een groot deel van de economie plat. In Sao Paulo is zelfs de noodtoestand uitgeroepen wegens brandstoftekort... omdat brandstof door de blokkades niet kan worden geleverd. De dieselprijs is het afgelopen jaar in Brazilië sterk gestegen... Inmiddels heeft de overheid toegezegd diesel te subsidiëren en prijzen te stabiliseren. Toch gingen de blokkades van de chauffeurs gewoon door en dus zet Brazilië nu het leger in. Uit de eerste exitpolls in Ierland blijkt dat een ruime meerderheid voor de versoepeling van de abortuswet is. 68% van de Ieren zou voor hebben gestemd. Abortus is nu in Ierland alleen toegestaan wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Met de nieuwe wet mogen vrouwen tot 12 weken in de zwangerschap altijd een abortus krijgen. In totaal mochten meer dan 3 miljoen Ieren stemmen. De definitieve uitslag van het referendum wordt de komende dag verwacht. Rwanda is boos op de regeringspartijen in de Tweede Kamer. Volgens het land stellen die zich arrogant en neocoloniaal op. De Kamer eist opheldering van minister Kaag over het sponsorcontract van Rwanda met de Engelse voetbalclub Arsenal. Rwanda betaalt de club 30 miljoen euro om toerisme te promoten. De regeringspartijen vinden dat niet kunnen... omdat Rwanda ontwikkelingshulp krijgt van Nederland. Belgische kunstenaars hebben commotie veroorzaakt in het Noord-Duitse Zingst. Ze hadden daar een 17 meter lange plastic potvis op het strand gelegd. En die zag er zo levensecht uit dat de gemeente dacht dat er daadwerkelijk eentje was aangespoeld. Hulpdiensten werden ingeschakeld, maar daar was, de blad was dus voor niks... Het bleek om een plastic exemplaar te gaan dat onderdeel was van een kunstproject. Het weer vannacht klaart het op en is het overal droog bij een graad of 15.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 Is it me or is it me or is it me or is it me? getting better. Is it me or is the band getting bigger? Is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? for trumpet, Peter O'Toole. Just having a just having a rest, having a rest between bars. On drums, Martin, drum, Martin, drums, mums, the Pope. Oh, the Pope. On bass, I'll see if no. On baseline, Martina Nanny's come. zip up. On baseline, I'll see zip No, On baseline, Martina Nev.